Vanmiddag is er extra kabinetsberaad over het laatste OMT-advies. De deskundigen adviseren om vanwege de Omicron-variant... zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. De nieuwe maatregelen gaan mogelijk nog dit weekend in... om een stormloop op restaurants en winkels te voorkomen. In de Filipijnen is het aantal doden door orkaan Rai opgelopen naar zeker 18. Zeven mensen worden nog vermist. De orkaan van de zwaarste categorie kwam donderdag aan land op een eiland in het oosten van de Filipijnen. Gebouwen zijn beschadigd en op veel plaatsen is er geen stroom. De regering heeft 18.000 reddingwerkers gestuurd om de getroffen inwoners te helpen. De Rotterdamse politie heeft de afgelopen nacht bij twee achtervolgingen schoten gelost. In het Zeeuwse Tolen werden vier mannen klemgereden... die even daarvoor een woning in Ridderkerk zouden hebben overvallen. Later schoten agenten in de haven van Rotterdam... toen ze een automobilist achterna zaten... die daarbij een controle vandoor was gegaan. De auto botste daarbij tegen een politieauto. Niemand raakte gewond. Rusland heeft een aantal eisen gepubliceerd waarmee volgens Moskou de spanning met het Westen kan worden verminderd. Een van de voorwaarden is dat de NAVO vrijwel alle troepen uit Oost-Europa weghaalt. En ook wil het Kremlin dat alle Amerikaanse kernwapens die buiten de VS zijn geplaatst worden weggehaald. In de VS moet personeel van bedrijven met meer dan 100 werknemers... zich alsnog voor 4 januari laten vaccineren. Wie dat niet doet, moet zich elke week laten testen en een mondkapje dragen. Dat is het gevolg van een uitspraak van een rechter in Ohio... die een blokkade van de vaccinatieplicht heeft teruggedraaid. De maatregel van president Biden geldt voor ruim 80 miljoen Amerikanen. De rechter in Ohio vindt de vaccinatieplicht nodig om hen te beschermen. Het weer tot een grijze dag. De temperatuur ligt rond de 9 of 10 graden. Morgen weinig verandering.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 I only want a peso that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the kids across the street, and then you went. Dear Senor Santa Claus, I me understand. Sometimes the toy's all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senor Santa Claus, I tell you what I think. I know got a stocking, I set out my piggy bank. So please bring me so that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I know sleep Wink. If I no get Lolita something, she feels sad I think. So please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand.